Katrien Straatman met het NOS Journaal. Werkgevers en werknemers in het basisonderwijs zijn het eens over een nieuwe CAO. Maar de stakingen in het onderwijs zijn nog niet van de baan. Door de gemaakte afspraken moeten alle leraren in een hogere salarisschaal terechtkomen. Ook krijgen ze per september een salarisverhoging van 2,5% en eenmalig 42% van het nieuwe maandsalaris. Volgens de onderhandelaars is de 270 miljoen euro die het kabinet extra voor het onderwijs heeft uitgetrokken niet genoeg om het lerarentekort op te lossen. Belangengroep PO in actie dreigt met nieuwe stakingen als er met Prinsjesdag niet nog meer geld komt. Boeing gaat toch geen toestellen leveren aan Iran. Het Amerikaanse bedrijf zou ruim 100 vliegtuigen verkopen... maar omdat de VS zich heeft teruggetrokken uit het Iran-akkoord gaat dat niet door. De deal uit 2015 hield in dat Iran zijn nucleaire activiteiten zou beperken in ruil voor opheffing van sancties. Boeing kreeg toen een vergunning om zaken te doen in Iran. Maar vanwege de terugtrekking van de VS uit het akkoord worden de sancties weer hersteld. Dat de levering van de vliegtuigen niet doorgaat is een flinke tegenvaller voor Iran. De vloot is sterk verouderd. In Eindhoven heeft de politie in een bovenwoning een grote partij zware wapens en munitie gevonden. In totaal gaat het om 30 tot 40 explosieven, waaronder mortiergranaten en Russische vliegtuigbommen, schrijft het Eindhovens Dagblad. De politie was getipt dat iemand op Marktplaats munitie te koop aanbood. Textielbedrijf Zeeman zegt dat er nog veel mis is bij zijn productielocaties in Azië en Turkije. De winkelketen liet vorig jaar 58 textielfabrieken keuren en bij vrijwel alle locaties kwamen problemen aan het licht. Meestal was er iets mis met het minimumloon of de werktijden. Ook was de veiligheid bij een aantal bedrijven niet in orde. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 15.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 Ja, Marvin Welsh en Fairwaarde. Oftewel, en <clears throat> de oude Shadows van vroeger. Eh, met John Ferrer eraan toegevoegd... Eh, die verantwoordelijk eh, is voor de hoge stemmetjes in het repertoire. Music makes my day. Oh no, ik ga iets draaien van Procol Harum. Ken je ook wel, hè? Jazeker. Ja, een hele speciale uitvoering van de Salty Dog. moet je op de, de, het geluid van de mail... die wordt namelijk eh, in het leven geroepen door een gitarist. Die, eh, die man doet op zijn gitaar dus een, eh, een mail na. Dit is opgenomen in Denemarken, dit concert. Het heet een Old English Dream. en live gespeeld dus in Denemarken. Geweldige uitvoering, luister maar. my Heb jij wel eens een duif met kippenvel gezien? <laughs> ja, jij... Eh. Er, zit hier een je hoor. Wat, wat een nummer, joh. <laughs> als je nou... Want dat koor, hè. Dat het, eh, normaal heb je dus een koor... Dan, eh, dan staan er van die microfoons boven die koorleden. Uh, en er is er één microfoon voor, vijf, zes koorleden, zeg maar. Maar deze koorleden hebben dus allemaal... Dat zowel de mannen als de vrouwen... Allemaal een zogenaamde SM58... Een, een, een, Shure microfoon, zeg maar. Ja, bij een gezicht nog of, of niet? En, en die... En die, hebben en die, die Charles? Sorry? Bij een gezicht of, of niet? Eh, is dat gewoon zo'n... Eh, een, los microfoon? Eh, nee, gewoon een eh, met snoer wel, maar die hebben ze allemaal in hun hand. Gewoon eh, allemaal een eigen... Oh, ja, hand. ik dacht een beetje wel bij hun mond, wat je wel op een, aan hun gezicht zo. nee, Nee, nee, dat is, nee, had ook gekund hoor. Maar, maar, maar ze, hebben gekozen voor die zuurmicrofoons. Ja. En, maar daardoor kon dus de, de, de konden de mensen die dus verantwoordelijk zijn om het geluid te mixen, die konden dus elk koorlid afzonderlijk ja, ja, inregelen. inregelen. En daardoor krijgen ze al massaal koorgeluid. Dat is geweldig, jongen. Ja. En die, en die Gary Brooker van Procol Harum, zeg maar. Die, die, die man is volgens mij ook al in de 70, maar die heeft nog een, nog een stem, jongen. Nou, dat heb je wel kunnen horen. Ja, ja. Fantastisch. Nou, het echt. Ja, allemaal live ook nog, hè. Dus eh, het is ook heel knap gemixt natuurlijk, afgemixt. Maar dit, eh, nou, ik, eh, elke keer als ik dit weer hoor, dan nou, echt, echt kippenvel. Fantastisch. Ja. duif met kippenvel. Nou, dat is toch heel bijzonder, hè? Ja, ja, ja. ja, nou ja dat heeft, zou je krijgen als je een duif met een kippenvel... Ja, maar dat, heeft, heeft gewoon te maken dat Charles nog jong was. Ja, ja, Yesterday ja, was dat. Ja, ja, ja. When I was young. <laughs> Long time ago. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tease that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, the splendid things I planned, I always built. Alas, on weekend shifting sand, I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many with pleasures in store for so much pain. My dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall reconcile itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday. Ja, nou <laughs> confronteer je me wel. <laughs> hoezo, hoezo? Ja, yesterday. Eh, yesterday. toen ja, ik nog jong... een tijdje terug, ja. Ja, dat kan je wel zeggen. Jou is langer geleden als voor mij. <laughs> dat kan je wel zeggen, ja. Lekker pu. Ja, ben de nen. ja. Goed. Dat was, uh, volgende nummer? Ja. Is dat uh, ja, van jij, mijn... ja, natuurlijk. natuurlijk, natuurlijk. Okay, want, want, want jij, jij hebt een verzoekje, toch? Ja, ik had een verzoekje toen ik vanavond richting de studio ging. Ja. Eh, kwam ik eh, de buren tegen. En eh, die zeggen van waar ga jij naartoe? Ik, ja. zeg, ik ga naar Zandvoort. Dus oh, je wordt waarschijnlijk gelijk... ja, ik word een beetje in de gaten gehouden. Nou, ja. maar goed ook <laughs> <laughs> dus die dachten waarschijnlijk, die gaat op het strand hangen en zit zitten slempen. Nee, nee, nee. Ik, zeg, ik ga naar de radiostudio toe. Oh, nou, leuk, gezellig. En kan je een verzoekje? Ik zeg, tuurlijk, jullie mogen altijd een verzoekje doen. Dus, ze hadden een verzoekje aan mij. En voor, voor Karin en Cor Drent ja. uit Haarlem. Ja. Eh, gaan we speciaal draaien van de Three Degrees. Want dat wilden ze graag hebben. En ik heb voor jullie uitgekozen. Want je had niet, eh, jullie hadden niet een bepaald eh, speciaal nummer. Je had ze al een week niet meer gezien. nou, dus, dus ik vroeg me af. <laughs> when will I see you again? gigantische hit geweest van, de, mm, ja, van de Three Degrees. Speciaal voor eh, mijn buurtjes uh, Cor en Karin Drent. Nou, ik ga een nummer draaien over een hondje. Oh jee, in, een, in, een raam? Nee, eh, oh. gewoon een hondje. Nee, niet een hondje in de window, nee. <laughs> ja, How much is, is doggy? in the window? Dat is als jij zegt van over een We gaan een, nummer draaien van, van de groep Lobo. Ken je Lobo? Ja. Me and You en uh, Dog eh, neemt. Sue. Nee. <laughs> Dat is Johnny Cashman. <laughs> ja, nou, goed. Misschien hebben hun dat ook al eh, zo uitgebracht. Nee, Lobo, die, die hebben gezongen... Me and you the dog named Boo. Luister oh, maar. Oh, Boo. Ja. Oh, ja. Nou, dan weet je de geschiedenis van mijn hondje en mij ook weer. <laughs> ja, nou ja, Ja. Uh... ik weet niet of jij eh, eh, de challenge een beetje volgt, maar we hebben, ja, we hebben weer een verzoekje. we hebben weer een verzoekje gekregen. Vertel. Van Petra Dillema. En die wilde graag een nummer horen van Mark Knopfer en Ruth Moody. Het nummer heet Wherever I Go. Ik ken het nummer niet. Nee, ik ken het nummer ook niet. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Nou, ik ben ook heel nieuwsgierig, maar ik heb hem wel gevonden. Je hebt hem wel gevonden, ja, kijk, wel dus leuk, we kunnen hem draaien. Nou, daar, nou, komt, daar komt hij. Komt hij aan. Just another body. There's a place you stay a while. And I'll go on to mine. Now I've got to leave you, brother. So this round's mine. use looking at you say my goodbyes now. There's a place in my heart, though we're far apart. May you always know, no matter how long since I saw you, I'll keep the flame there for. river I Petra. <clears throat> en uh, Annemiek die waamt het ook. En ik denk dat ik ook wel namens Ordo eh, mag spreken. Dat, Wat? een prachtig Het is nou heel mooi nummer. Ja, dat zei ik al net al. Eh. Ja, en ik zei tegen jou al net, ja, die, die Mark Knopfler is ook een fenomeen. Hè? Ja. En, en de dame, waar deed hij jou aan denken, Orno? Nou, de, de eerste, de eerste toon zeg maar, van, van haar zingen, dat deed me even denken aan Olivia Newton-John. Ja. Maar ja, dat is, het, ik vind het wel, eh, er zijn misschien meerdere eh, vrouwen, eh, stemmen, de zangers die je misschien erin zou kunnen herkennen hoor. Ja. Hey, we, zitten natuurlijk nog in de avond. De nacht moet nog komen, maar dan morgen, dan gaat hij weer broken, Oh ja, Mor Morning, morning <laughs> ja. Broken. Ja, maar dan ga ik nou eens niet draaien van Get Stevens.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 Sweet the rains now fall sunlit from heaven like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden sprung in completeness where his feet pass. altijd mooie stemgeluid van Art Garfunkel... die ik, eh, nou, ik geloof nu alweer een jaar geleden... in de Philharmonie in Haarlem heb kunnen bewonderen live. Ja. Er komt dus een oude man, want het eh, is inmiddels ook... Ja, ja is eh, bejaard. Ja, die, die, mooie krullenkop is hij kwijt. Hè, ja, een kaal koppetje, een beetje haar nog aan de zijkant, zeg maar. En, maar maar dan denk je van ja, een oude man kan dan nog, komt dat nog geluid uit. Nou, als je nou ja, dat zei je net al ook bij... wie was het nou alweer? Just, eh, Justin Hayward? Ja, Justin Hayward. Ja. ja. Maar die Art Garfunkel, ja, die, eh, je verwacht bij, bij een man van, van in de 70... verwacht je niet zo'n helder jong stemgeluid. En dat het, hij heeft nog mm, precies, het, precies het geluid nog. Ja, ja maar een beetje hoge stem. Dus dan, dan, klinkt het al gauw eh, natuurlijk een beetje jeugdig, denk ik. Ja. ik heb een verzoekje voor Indonesië van de Blue Diamonds. Ja, ik zag het. ik, ik, ben, ik ben aan het scrollen door ons systeem. En als ik hem niet kan vinden dan zullen we hem eh, wellicht op YouTube kunnen vinden. Dus we gaan hem draaien, Gerry. Dus dat komt goed. Ehm, maar eh, even geduld, want we, moeten even zoeken eh, in het systeem of hij, of hij ergens bij ons te vinden is.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 Uh, dan moet ik even weer spieken. Want ja, maar jij zegt, een hele lange... er staat Indonesië. Ja, maar nou, jij denkt... Nee, dat, Indonesië komt niet voor, ook op YouTube niet. Nou, als het niet op YouTube staat, dan, dan, dan moet het een andere oorzaak hebben, denk ik dan. en nou is er wel een, een nummer dat heet... Uh, dat heeft, daar, zit wel Indonesia in, in die titel. Eh, maar eh, dat heet dan niet Indonesia. Dan ben ik hem weer kwijt, want ik heb natuurlijk weer doorgescrolld. Oh, Dutch Indonesian singer Riem de Wolf staat er dan bij. En uh, Oregano Gold Malaysia Blue Diamond Message for Indonesia. Weet je wat het gekken is, uh, Charles? Als, nou? ik, als ik het elk keer toets, Blue Diamonds en dan, Indo en dan krijg ik ook gelijk Indonesia herkent wel de naam Indonesië. Ja. Dat is het gekke, maar ja. dan ga je scrollen en dan kan je hem nergens... Eh, nee, dus, dus eh, Gerry, als jij nou eventjes, eh, als jij nou even voor ons de goede titel <laughs> opzoekt. Want uh, er, er komen dus wel titels voor van, van de Blue Diamonds met het woord Indonesië erin. Maar dan is het. Mine in Indonesië zie ik hier. Ja, ja. Maar dat is Pura Diamond. Ja, dus, ze zijn er wel eens geweest, denk ik, die jongens. Hè. Komen er volgens <laughs> mij komen ze er ook vandaan. Hè. Longer Than, Dan Fogelberg. Ken je die ook? Longer Than. Yes, yes, Ken je die niet? Ja, ja. Oké, okay, nou, dan gaan we even draaien. Ah. have been fishes in the ocean, higher than any bird ever flew, longer than there have been stars up in the heavens.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 I've been in love. we zoeken ons te baksen. Maar. Maar, maar het zoeken. Maar we kunnen hem niet vinden hoor, Indonesië. Eh, eh, dus eh, hij zal wel bestaan natuurlijk. en zal, maar hij zal toch een andere titel hebben. Of er zijn wat woorden voor of, of het woorden achter. Wat, wat het zoeken op deze manier niet doet lukken. Maar ik heb wel een nummer gevonden wat ook leuk is van, van de Blue Diamonds. Dan heb ik het niet over Ramona, want die is al 30.000 keer gedraaid natuurlijk. Ah. Nee, dit is een beetje toch ook dat sfeertje dit misschien is het hem wel, ik weet het niet. Misschien bedoelt ze deze wel. Sukiyaki heet hij. Sukiyaki, Sukiyaki, de sadete y la dulce geisa que nos sirvió. extraño nos cautiva. Ja, dan gaan we Sukiyaki gaan we toch eventjes, eh, eventjes de, de reisvelden insturen. Want eh, we hebben inmiddels hebben een link gekregen van Gerry. Eh, met de goede uitvoering. Tenminste, dat beweert zij dat dat de goede uitvoering is. Daar ga ik meteen vanuit natuurlijk. Ja, maar dan staat er dus ook wel wat anders. Wij dus zijn... Wij zijn Potong Padi. Ja, wij zijn te goed trouw, toch? <laughs> wij zitten maar te typen. Wat, zei nou, wat staat er dan? Baktoen... Nee, Waktu Potong Padi. Waktu Padi? Ja. Oh, de Blue iets met barbecue te maken of zo? <laughs> Dat is, eh, tenminste, met die link die zij mij ja, ja. Stuurde, stuurde, eh, kom je Ja, Waktu padi. Nou, daar komt hij hoor. Als het goed is. Heel even zoeken natuurlijk naar Indonesië. <laughs> heb ik ook wel dat Gerry dit wilde horen. Want ik, er zit een filmpje bij natuurlijk op YouTube. En op dat filmpje dan zie ik elke keer mijn mannen allemaal hun broek uittrekken. Gerry, wat is dat allemaal? <laughs> nee, maar eh, ja, Gerry wel voortaan een goede titel meegeven hoor. Want eh, we, zijn helemaal, eh, we zijn helemaal verslag af. Toch Orno? nou, valt wel mee hoor. <laughs> Oh, jij... Hij maakt weer... Maakt, maakt weer Orno slaat zich er wel door. Ik, ik ben helemaal... <laughs> de weg kwijt nou. Ja, ja dat was ik al natuurlijk. Maar goed. Oh. heb jou wel eens met zijn molentjes zien lopen, ja. Ja, ja, dat klopt wel. Dat klopt wel. Ja. Hey, eh, nou, ja, nou had ik, verdorie, nou had ik opgezocht, uh, Helene Fischer. En uh, ik had Helene had ik ook gevonden, zeg maar. En dan ben je er weer kwijt. En nou ben ik, nou, ik ben, ik ben de titel van nummer kwijt, wat jij bedoelde. Want kan je hem nog één keer opnoemen, Orno? Waar Liebe nie zerbricht. Waar lieve niet zerbricht. Als, als, doe je gewoon nou een ander nummer en dan doe je hem straks. Als de liefde niet stuk gaat, die bedoel je? Ja. ja. Nou, ik ga gewoon even zoeken. <laughs> Dan ga jij gewoon de, ah, de, bezoek, ga je, de luisteraars, eh, die vertel, vertel, eventjes, vertel eh, nou eens een aardige anekdote over Helene Fischer. Wat heb jij, wat heb jij meegemaakt met dat mens? <laughs> Eh, hetzelfde als met jij. ja, ja maar ik weet het niet meer. Ik ben Alzheimer Light heb ik. We, ja, <laughs> we zijn toen gezellig naar... Oberhausen geweest. Ja. En daar hebben we een concert. Eh, ja, wat dat dan gaat. Eh, die Duitsers die kunnen wel eh, een show geven, zeg. God, wat, wat, het is echt gigantisch. Ja, echt van genoten. Daar wordt niet op gelijk de, patiënten DVD en CD heb ik besteld. Ja. En ja, is het standaard bij mij in de auto. Oké. De hele dag Helene Fischer om me heen. Nou ja, <laughs> bij wijze van spreken. <laughs> Oké. Dus je draait hem alles. alles Ja, nou, nou, nou eh, eh, doe ik de kreet Weil. Eh, en dan krijg ik uh, Weihnachten met Helene Fischer. Dat moeten we ook niet hebben natuurlijk. Zoek even. Nou, ik, doe even ja, een ik doe even een ander nummer en dan gaan we hem zoeken. Kunt u daarmee instemmen? ja, ik wel, ja. Okay. Ik denk onze luisteraars ook wel. Jawel. Ja, Die, zitten, zijn, die zitten te luisteren voor nou, muziek. Werd, niet voor ons slapgehouden uh, Veertien dagen geleden kreeg ik een mooi verzoek van Kes Elliot. Dream a Little Dream of Me van Mama Cash. Uh, papa's en de mama's, weet je wel. Ja. En die ga ik nou weer draaien. Dat vond ik zo'n mooi nummer. En eh, nou, die verveelt ook niet. Dus die komt die. Good. Second aparte stem wel. Mama Cash was dat. Eh, met... Eh, eh, nou, dan ben ik de titel... Oh ja, nee. Nou, dat, ik ben de titel kwijt. Ma maakt niet dream a little dream. Oh, dream a little dream. Dankjewel, Orlo. Jij wou nog wat vertellen aan de luisteraars? Ja, want eh, op de het, is niet, eh, het is te vinden. Het was niet te vinden, natuurlijk eh, waarschijnlijk niet. Want de vorige keer heb ik hem al een keer gedraaid. Ja. Alleen toen had ik een cd, had ik de cd bij me. En die hebben we dus van de cd afgedraaid. Ik dacht dat je hem in Spotify had gevonden. Maar dat is niet zo. En toen zei je het al van over die cd. Ik, oh ja, dat is zo. Dus houd hem gewoon te goed. Ja. Volgende keer nee, nee, dus neem ik hem gewoon even mee. En dan dan draaien we Helene Fischer, Waar Liebe niet zerbricht. Nou, dus we gaan een ander nummer draaien. Ja, nou, dat, jij, wat, lijkt me eh, wel een goed. Eh, op, zich lijkt me dat een heel goed plan. Ja, want eh, we zitten al wel weer richting, richting de klok. Het laatste minuten tikken af. zullen we een oudje doen van de Fortunes? Vind je dat leuk? Ja, prima. Ja? Ik denk dat, Seizoenen in de zon, Seasons in de Sun. Vooruit. Nou, dan gaan we ook, af, gaan we ook Ja, we gaan we moeten we afsluiten? Ja, moeten afsluiten. Ja? Eh, ik dank jij. voor je vorige keer dacht je het ook. Eh, en toen was het nog een minuut, hè? Nee, maar dit, dit, dit komt helemaal uit zo, ja. Ga jij, ga jij nog eventjes uh, vertellen wanneer je weer komt? de, Volgende, de volgende keer, wanneer jij er bent. hey, morgen is... hey, luisteraars, we, gaan, we, gaan, we gaan vrijdag gaan we vliegen. Hoor. Nou. ja, ja, ja, ja, ja. Beetje vroeg. Ja, we gaan eh, uur eh, stijgen, de lucht in. 9 uur stijgen we op. Ja, eh, wel eventjes tegen die piloot zeggen dat hij geen loopings moet maken. Want dan leggen we zo meteen in de grond. Dat, <laughs> geen zin in nog. Nee, dus, ik ook niet. Ik ook niet. Dus, en hij, die piloot ook niet. Nee, denk dus, ik ook niet. Nee. Maar we gaan, ik ga luchtfoto's maken. Leuk, hè? Ja, ja, ik ook. Jij ook? Ja, natuurlijk. Oké. Dan kan er gewoon door het raampje heen. Ja. Dat laat ik me niet doorkennen. Ik, oh, je weet het, of het nou regent of droog is. Zo is het. Of een rampje ertussen zit.